Dat is het resultaat van de dreiging met een boycott van het debat van vanavond door bijna de hele oppositie. Die was woedend omdat premier Balkenende er niet bij zou zijn. Na overleg met Kamervoorzitter Balken heeft Balkenende nu toegezegd toch te zullen komen. Maar hij kan pas volgende week. Oud-president Karadzic van de Bosnische Serviërs krijgt een advocaat toegewezen. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal besloten in reactie op de weigering van Karadzic om voor het tribunaal te verschijnen. Karadzic wil zichzelf verdedigen en heeft gevraagd om 10 maanden uitstel. Het uitstel wordt nu vier maanden omdat de toegewezen advocaat zich moet voorbereiden. Het bankgeheim van Liechtenstein is binnenkort verleden tijd. Waarschijnlijk morgen tekent Nederland een verdrag met het vorstendom. De fiscus kan dan makkelijker zwart geld opsporen dat Nederlanders daar op rekeningen hebben staan. Met België en Luxemburg zijn al verdragen, Zwitserland volgt later dit jaar. Naar schatting hebben Nederlanders 7 miljard euro uitstaan in landen met een bankgeheim. Het RIVM heeft het gebruik van een partij vaccins tegen pneumokokken voorlopig verboden. Dat gebeurt vanwege het overlijden van drie baby's kort na hun inenting. Of een dood het gevolg is van de inenting is niet duidelijk. Het besluit van het RIVM is daarom een voorzorgsmaatregel. De vaccins kwamen allemaal uit één partij. De vakbonden en RTL Nederland hebben na langdurig onderhandelen een principeakkoord bereikt over een nieuwe CAO. Er dreigt een achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden en de bonden hadden met acties bij RTL gedreigd. Nu is afgesproken dat de werknemers dit jaar geen loonsverhoging krijgen. Het mediabedrijf heeft last van de inzakkende reclamemarkt, waardoor er veel minder wordt verdiend.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 Er zijn zoveel ontwikkelingsorganisaties. Wat maakt jullie nou anders? Ze vertelden dat hun fondsen, zoals Cordate Memisa, Cordate Mensen in Nood en Cordate Microkrediet, samenwerken. Zo bieden ze en noodhulp, en medische zorg, en investering in de lokale economie. Daarom is Cordate de ontwikkelingssamenwerker.